10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De FBI ziet de schietpartij in San Bernardino als een daad van terreur. In het huis van de schutters Malik en Farouk zijn zware wapens en explosieven gevonden en de FBI sluit niet uit dat de daders plannen hadden voor het plegen van nog een aanslag. Het onderzoek van de FBI richt zich nu op het motief van de schutters. Een van de daders heeft op Facebook een bericht geplaatst waarin ze trouw zweert aan IS. De FBI onderzoekt of het bericht echt is. In een prullenbak in de buurt van het huis zijn twee kapotgeslagen telefoons gevonden. De federale recherche probeert daar alsnog de gegevens uit te halen. In de zorginstelling in San Bernardino werden eergisteren 14 mensen doodgeschoten. De overstromingen in India zijn de zwaarste in 100 jaar. Zeker 280 mensen zijn omgekomen en er zijn plekken die hulpverleners nog niet hebben bereikt. In de miljoenenstad Chennai is de ergste regen voorbij en begint het water te zakken. Naar schatting 5000 mensen zitten nog in hun huis opgesloten. Ze hebben vaak dagen niet gegeten. In het lichaam van de overleden scholieren Dasha Graafsma zijn sporen van drugs gevonden door de forensisch patholoog die op verzoek van de familie onderzoek heeft gedaan. Welke stoffen hij heeft gevonden zegt hij niet in belang van het politieonderzoek. Het meisje van 16 kwam vrijdagnacht om het leven in Hilversum. Ze werd gegrepen door een trein. De Sint Maartenskliniek in Nijmegen doet een proef met een robotpak... waarmee een patiënt met een dwarslesie in staat is om te lopen. Een rolstoelpatiënt gaat de komende weken het exoskelet thuis testen. Het is een stelsel van buizen en braces dat over de kleren wordt gedragen. Het reageert met behulp van elektronica op impulsen van de spieren. Het weer vanavond en vannacht droog en rond de 8 graden. Morgen ook droog, maar bewolkt. De wind neemt toe naar matig, aan zee mogelijk stormachtig. Morgenavond in het westen een spatje regen en het wordt een graad of 10.